Het was het eerste grote tv-debat tussen bondskanselier Scholz van de SPD en CDU-leider Merz. Die laatste staat bovenaan in de peilingen. De partij van de bondskanselier op plek 3. Ze probeerden elkaar neer te zetten als incompetente leiders, zegt correspondent Gien Balduk. Het ging er soms hard aan toe, maar de realiteit is dat waarschijnlijk juist deze twee partijen, de CDU en de SPD, na de verkiezingen op elkaar zijn aangewezen om een nieuwe coalitie te vormen. En als één ding duidelijk is geworden uit het debat, dan is dat het dan nog flink onderhandeld moet gaan worden om compromissen te bereiken. Uit een peiling blijkt dat kijkers Merts net iets beter vonden dan Scholz, maar ze waren nauwelijks verrast. In de stad Groningen is vannacht even een hotel ontruimd geweest. Er was brand uitgebroken in een kelder onder het restaurant. Er raakte niemand gewond. De gasten konden snel weer het hotel in. Er was wel veel schade op de plek van de brand. We weten niet hoe het kon ontstaan. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd. Die moeten gaan gelden op staal en aluminium. Daar moet 25% over betaald gaan worden. En zegt er ook bij dat hij terugslaat als andere landen Amerikaanse spullen extra gaan belasten. Een kleine oogjes vanochtend bij Nederlandse American voetbalfans. Vannacht was de Super Bowl. Een spektakel waar miljoenen mensen naar kijken. En niet alleen voor de sport, maar ook voor de halftime show. Die werd dit jaar verzorgd door Kendrick Lamar. En het begon zo. Mr. Lamar! really know how to play the game, then tighten up. Nobody pray for me. It been a day for me. Well, Er zaten ook behoorlijk wat bekende mensen op de tribunes. Onder andere Bradley Cooper, Jay-Z, Donald Trump en Lionel Messi werden gespot. Taylor Swift was er ook. Die kwam speciaal voor haar vriend. Die speelt bij de Kansas City Chiefs. Maar die verloren van de Philadelphia Eagles. Het weer, grijze dag is het. Alleen in het noorden breekt af en toe de zon door. Later vandaag komt er in het zuiden regen. S'avonds mogelijk ook wat natte sneeuw.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 om verkeersdoden te voorkomen. President Trump kondigt vandaag nieuwe importheffingen aan voor staal en aluminium. Dat liet hij alvast een paar journalisten weten aan boord van Air Force One. Het gaat om importheffingen van 25 procent in de stad Groningen is kort voor middernacht een hotel ontruimd. Er was brand uitgebroken in een kelder onder het restaurant. Voor zover bekend raakte niemand gewond. dus wel veel schade in het restaurant. Het weer, een grijze dag bij zo'n 4 graden, maar door de wind voelt het kouder aan.